Schiphol vreest chaos als er geen treinen rijden. De luchthaven en de gemeente Haarlemmermeer hadden daarom een kort geding aangespannen... dat om tien uur zou beginnen maar alle partijen vroegen meteen om een schorsing. De rechter ging daarmee akkoord en stelde voor dat hij zelf bij het overleg aanwezig is. Als de partijen er niet uitkomen, gaat het kort geding vanmiddag alsnog van start. De onderhandelingen en de rechtszaak vinden plaats op Schiphol zelf... omdat de rechtbanken op zondag dicht zijn. Sympathisanten van de gevangen PKK-leider Öcalan hebben hun hongerstaking beëindigd. Dat deden ze na een oproep van Öcalan zelf. Een parlementariër van de pro-Koerdische partij HDP begon 200 dagen geleden een hongerstaking om de autoriteiten ertoe te bewegen Öcalan niet langer volledig geïsoleerd gevangen te houden. Dat voorbeeld werd door zo'n 3000 gedetineerde PKK'ers en oppositiepolitici nagevolgd. Zowel Öcalan als de hongerstakers vonden dat hun doel was bereikt. Deze maand mochten advocaten voor het eerst in acht jaar de PKK-leider weer bezoeken in zijn gevangenis. PKK is een militante organisatie die strijdt voor meer autonomie voor de Koerden. Een jongen van vijf is gisteravond ernstig gewond geraakt... op een springkussen in Rukven in Brabant. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het ongeluk gebeurde bij voetbalclub RSV, waar een kamp werd georganiseerd. Volgens de politie zakt het springkussen door nog onbekende oorzaak in elkaar. In Parijs is vanochtend tennistoernooi Roland Garros begonnen. In de eerste ronde is Angelique Kerber meteen uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Duitse verloor in twee sets van de Russische Anastasia Potapova. Roland Garros is het enige Grand Slam toernooi dat Kerber nog nooit wist te winnen.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 Said I'd call you back, but I didn't do that. Can't help but wonder why we let good things go when it starts getting personal. Feels like every time we try to let in the light, you Run for cover.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 If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, down slowly Cold skin, drag my feet on the tile As I'm walking down the corridor And I know we haven't talked in a while So I'm looking for an old.